4 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Demissionair premier Rutte zegt dat de EU-leiders helemaal klaar zijn met het regime van Wit-Rusland... en dat ze daarom zo snel eens waren over sancties. Dat zei hij na een EU-top in Brussel. Afgelopen weekend werd journalist Roman Protasevich in Minsk opgepakt... nadat het vliegtuig waarin hij zat door Wit-Rusland gedwongen werd om uit te wijken. Volgens Rutte zaten regeringsleiders nog nooit zo snel met elkaar op één lijn en neemt de EU de zaak hoog op. De Europese Commissie bepaalt later welke strafmaatregelen worden ingevoerd. In Peru zijn zeker 14 mensen vermoord door rebellenbeweging Lichtend Pad, meldt het Peruaanse leger. Onder de doden zijn ook twee kinderen. Bij de lichamen werden pamfletten gevonden waarin wordt opgeroepen om niet te gaan stemmen bij de presidentsverkiezingen over twee weken. De linkse beweging begon in de jaren 80 een strijd tegen het conservatieve en autoritaire bewind van president Fujimori. Dat is de vader van een van de huidige presidentskandidaten. Het Peruaanse leger zegt dat inwoners een veilig verkiezingsproces kunnen verwachten. Aruba versoepelt de coronamaatregelen. De avondklok wordt afgeschaft en ook de gebiedsverboden... die onder meer gelden op het strand, worden opgeheven. Restaurants en uitgaansgelegenheden moeten nog wel steeds om 11 uur dicht zijn. De afgelopen weken is het aantal coronabesmettingen op Aruba fors gedaald. De president, premier en minister van Defensie van de interimregering van Mali... zijn opgepakt door een groep militairen. Enkele uren voor de arrestaties had de overgangsregering... die werd ingesteld na een eerdere militaire coup, nieuwe ministers benoemd. Twee militaire officieren werden toen uit de regering gezet. De VN en de EU hebben de arrestaties van de bewindslieden veroordeeld. Het weer. Vannacht vallen de meeste buien in het noorden. Het koelt af naar een graad of 7. De komende dag is het opnieuw wisselvallig met felle buien.